Ik ga zelf in september naar Suriname, niet over dit onderwerp alleen... maar over ook de toekomst van onze relatie en de handelsbetrekkingen. Maar dat geeft me ook de gelegenheid om zelf daar ook over dit onderwerp te spreken. Eh, en dat werkt toe naar of later dit jaar of begin volgend jaar weer een volgend moment. 2023 is natuurlijk een belangrijk herdenkingsjaar. Eh, de vraag is even of je daarop moet wachten. Misschien kan het al eind dit jaar of later dit jaar. Het was vandaag Kitty Kotti, de dag waarbij het slavernijverleden wordt herdacht. In het Oosterpark in Amsterdam was een viering... en daar bood de Nederlandse bank excuses aan voor hun aandeel in het slavernijverleden. In Harderwijk geldt vanaf nu een noodverordening. Dat betekent dat samenscholen verboden is... en mensen die bevelen van de politie niet opvolgen, worden meteen opgepakt. Dat komt doordat een actiegroep in de stad een wandeling wilde maken. Stikstofminister Van der Wal woont in de gemeente Harderwijk. Rond haar huis gold al een noodverordening. Honden die vol vlooien zitten, cavia's in vervuilde hokken en vissen in vies water. De dierenbescherming heeft deze week meer dan 100 dieren uit hun woning in het Limburgse Bergen gehaald. Het is al de derde keer in twee jaar tijd dat dit gebeurt bij dezelfde mensen. De dierenbescherming heeft de gemeente gevraagd in te grijpen. Met de dieren gaat het inmiddels een stuk beter. En lekker gezellig de eendjes voeren. Beter niet meer in Rotterdam. Dan krijg je vanaf nu 100 euro boete als je eenden, ganzen of wat voor vogels dan ook te eten geeft. Dat brood slecht is voor eenden is algemeen bekend. Ja, niet alleen dat. Ook het zout uit het brood komt via de poep weer in het water. En dat is slecht voor de waterkwaliteit, zegt het Stadsbeheer. En dan nog het weer. Vanavond vrij droog en helder. Morgen droog, in de ochtend zonnig en een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N307 Lelystad-Enkhuizen. Tussen Lelystad en Enkhuizen 11 kilometer met eh, drie kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. So nice try, but the prize is ours dispersed. They say the good die young, so I added some badass to my flavor to prolong my life over the drum. Everyone cools off for being hot. It's about if you can handle being cold or not. We was told to hop for no one's dick by Prince Paul. We stayed original ever since, y'all. First to do a lot of things in the game, but the last to say it. No need to place it on a scale to weigh it. And don't do it for the praise or the raise the bar. Yeah, this phrase anyway so amazing. Are the three L.I. brothers from the other way of thinking? Hey, your ladies winking. I think you need to control that.